7 uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Hongarije gaat alle vluchtelingen registreren die het land binnenkomen, ongeacht of het het eerste Schengenland is dat ze binnenkomen. Eerder vond de regering nog dat registratie een taak was van het eerste Europese land waar de vluchtelingen binnenkomen. Meestal is dat Griekenland of Italië. Zo is het door de EU-landen ook afgesproken in het Dublin-akkoord. De minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije kondigde verder aan dat migranten die om economische redenen naar zijn land komen, zullen worden teruggestuurd naar het land van waaruit ze naar Hongarije reisden. Hongarije worstelt met een enorme toestroom aan vluchtelingen Alleen al in augustus waren het er 50.000. De Europese beurzen zijn opnieuw met flinke verliezen gesloten vanwege de zorgen over de Chinese economie. De Amsterdamse AEX sloot 2,8% lager op 432 punten. Frankfurt en Parijs verloren rond de 2,5% en Londen verloor ruim 3%. Een tegenvallend cijfer over de Chinese industrie leidde tot de lagere beurskoersen. De Aziatische beurzen sloten vanochtend ook vrijwel allemaal in het rood. De olieprijs gaat intussen fors op en neer. Vandaag daalde die met bijna 7% naar 50 dollar voor een vat... na een stijging van gisteren met bijna 8% regeringspartijen VVD en PvdA vinden het geen goed idee om grondtroepen naar Syrië te sturen voor de beveiliging van vluchtelingenkampen. CDA-leider Buma stelde vanochtend voor om zo nodig Nederlandse militairen in te zetten voor het inrichten en beveiligen van safe havens voor vluchtelingen in Syrië, Irak en Libië. Volgens de PvdA kan militair ingrijpen in Syrië een escalerende werking hebben. In een leegstaande kazerne in Beieren is het eerste Duitse opvangcentrum speciaal voor asielzoekers van de Balkan geopend. De regering van de deelstaat hoopt de vele migranten uit Balkanlanden die naar Duitsland komen op die manier sneller te kunnen terugsturen. Vier op de tien vluchtelingen die in Duitsland asiel willen aanvragen komen op dit moment uit voormalig Joegoslavië, Albanië of Kosovo. Maar mensen uit die landen krijgen in Duitsland bijna nooit een verblijfsvergunning. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar vanavond neemt de regen langzaam af. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er valt soms een bui, maar er is soms ook zon. Het wordt een graad of 17 à 18. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Gooimeer en Muiden-Oost. Op de A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoop, Knoopend Nieuwemeer 5 kilometer door een kapotte auto. Daardoor is bij de Nieuwe Meer de linkerreis ook dicht. A12 Utrecht richting Den Haag. Daar staat 7 kilometer file tussen Nieuwebrug en Gouda. Op de A20 richting Hoek van Holland tussen kloppen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel 3. A27 Breda in de richting Utrecht tussen kloppen Gorkum en Lexmond. 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Op de A27 maar dan vanuit Utrecht naar Gorkum.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 wine on the beach. It's so expensive, where she eats. Cause she's so fancy. Cause she's so fancy. ballin', ballin', got me crawling up the wall and my size ain't small or stallin'. Catch a glimpse or close be fallin'.